Kees Groot met het NOS-journaal. De NVWA zegt dat er in november inderdaad een tip is binnengekomen... over de aanwezigheid van fipronil in kippenstallen. Maar volgens topman Van Lind waren er toen nog geen aanwijzingen dat het antiluizenmiddel ook in de eieren zou zitten. Van Lind reageert daarmee op de beschuldiging van de Belgische minister van Landbouw dat Nederland de zaak te lang op zijn beloop heeft gelaten. Dat beeld klopt volgens de topman van de voedselwaakhond niet. Hij zegt dat de zaak goed is uitgezocht en dat zijn organisatie geen steken heeft laten vallen. Bij een ziekenhuis in Harderwijk is gisteravond een zwaargewonde man afgezet. De man van 37 uit Utrecht had schotwonden opgelopen. De politie heeft geen idee onder welke omstandigheden het slachtoffer die verwondingen heeft opgelopen. Ook is niet bekend waar de man is beschoten. Het is alleen duidelijk dat hij met een personenauto naar het ziekenhuis is gebracht en dat de bestuurder is weggereden. De politie is op zoek naar getuigen. Het slachtoffer wordt nog behandeld in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. De FBI heeft huiszoeking gedaan bij Paul Manafort, de voormalige campagnemanager van president Trump. De inval houdt vrijwel zeker verband met het onderzoek naar de contacten van het campagneteam met Rusland. Agenten doorzochten het huis bij Washington al in de vroege ochtend van 26 juli. Het is nu naar buiten gekomen via de Washington Post. Een woordvoerder heeft het bericht bevestigd. Studenten van de Universiteit van Amsterdam krijgen na de zomer waarschijnlijk tijdelijk les in een grote tent op een ponton op het Roeterseiland. De nieuwe campus die gebouwd wordt is niet op tijd af. De tent wordt tijdens de introductieweek gebruikt voor een barbecue en daarna omgetoverd tot een collegezaal met plek voor 450 studenten. Vooral mensen die rechten studeren zullen er mogelijk enkele weken les krijgen. Het weer, vanavond wordt het vrijwel overal droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 9 graden. Morgen, vooral in het zuidoosten, buien en 19 tot 21 graden. Vrijdag blijft het bijna overal droog. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.